Raymond Seré met het NOS-journaal. Europarlement eisen dat de PVV het meldpunt voor klachten over Oost-Europeanen onmiddellijk sluit. Voorzitter Hofstad en de Europese fractieleiders van VVD en D66 Van Balen en In het Veld hebben de website in een verklaring veroordeeld. Van Balen noemt het meldpunt misselijkmakend vulgair en een politieke partij onwaardig. Nu patiënten de diëtist zelf moeten betalen is het aantal consulten met de helft gedaald. Dat zegt de Nederlandse Vereniging van Diëtisten in de Volkskrant. Volgens de NVD ziet minister Schippers over het hoofd dat verwijzing naar een diëtist een medische reden heeft. De vereniging verwacht dat de bezuinigingen op den duur alleen maar tot meer kosten zullen leiden. Bij felle gevechten tussen twee stammen in Libië zijn zeker 17 mensen om het leven gekomen. Leden van de Zwaai en de Tobu raakten slaags met elkaar in en rond de stad Koufra in het zuidoosten van Libië. De partijen bestookten elkaar met granaatwerpers en luchtdoelgeschut. Een lid van de Tobu-stam klaagde dat de leefomstandigheden van zijn volk nog slechter zijn dan onder dictator Gaddafi. Hij beschuldigde de nieuwe Libische regering ervan dat ze de Zwaai steunt om de Tobu-stam uit te roeien. Een vliegtuig met aan boord het lichaam van de overleden zangeres Whitney Houston is op weg naar New Jersey waar ze woonde. In New York staat voor vrijdag een herdenkingsdienst gepland in een stadion waar plaats is voor 18.000 mensen. En waarschijnlijk volgt de begrafenis kort daarna. Waardoor Whitney Houston is overleden is nog altijd niet bekend. Door het rookverbod in cafés, restaurants en op het werk zijn de rokers thuis niet meer gaan roken. Uit een Europees onderzoek is gebleken dat juist het omgekeerde het geval is. Mensen gaan de tuin in of voor de deur staan en roken per saldo juist minder thuis. Sinds de rookverboden in Nederland steeg het aantal rokers dat binnenshuis geen sigaret meer opsteekt met 28%. In Frankrijk was dat 17%, in Ierland 25% en in Duitsland zelfs 38%. En dan het weer... Het is overdag grotendeels droog en er is ook af en toe wat zon. Middagtemperatuur ligt rond de 5 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.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 Für mich bei dir geboren, setz mein Herz auf dich. Will jeden Moment genießen, Dauer ewiglich. bin vor Freude außer mir. Bin langsam mit dir untergehen, Kopflos, sorglos, schwerelos in dir verlieren. Deck mich zu mit Zärtlichkeit. Nimm mich im Sturm, die Nacht ist kurz.